In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd... en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Als de coronamaatregelen worden verlengd, dreigt de NS treinen te moeten schrappen. Topvrouw Marjan Rintel zegt in het AD dat de treinen in oktober voor ruim driekwart gevuld waren ten opzichte van voor de corona-uitbraak. Maar dat dat nu weer is gezakt naar 50 procent. Volgens Rintel kijkt de NS nu naar het schrappen van spits- en nachttreinen. In het zuiden van Mexico zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Midden-Amerika. Ook raakten nog tientallen mensen gewond. Hulpverleners zeggen dat er nog meer migranten aan boord waren... maar die zouden zijn gevlucht uit angst om opgepakt te worden. De migranten zouden op weg zijn geweest naar de grens met de VS. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren voelen zich vaker ongelukkig dan heteroseksuele jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar verschillen tussen jongeren tussen 11 en 16 met verschillende seksuele oriëntaties. Ook kampt 43% van de LHB-jongeren met psychische problemen. Ze zeggen dat ze hun problemen thuis vaak minder kwijt kunnen bij hun ouders. Ook worden ze vaker gepest op school. PSV is uitgeschakeld in de Europa League na een 3-0 verlies in Spanje tegen Real Sociedad. PSV mag als nummer 3 van de pool na de winterstop nog wel door in de Conference League... Daarin won AZ thuis met 1-0 van het Deense Randers en Feyenoord met 2-1 van Maccabi Haifa uit Israël. De clubs hadden zich al als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde. Vitesse heeft daar nog kans op na een 3-1 overwinning op het Sloveense Moura. Het weer in het noordoosten vandaag nu en dan zon. Verder is het grijs en valt er geruimd uit regen. Later in het zuiden en zuidoosten ook even sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 3 à 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Happy holiday. Happy holiday. May the calendar keep bringing happy holiday. Gator Dog. holiday, happy holiday. May the calendar keep ringing, happy holiday. sister's house and kersthits. je op ZFM. ZFM. Oh, it's Christmas today. Everywhere they dance and play. Christmas making me so gay. Christmas today. yesterday that I can resist. You're gonna make me faint, I like it all. Let's get it on now, let's get it on now, ooh When I see you dancing, I'ma like ooh la, ooh la, ooh la, ooh la. You were looking fancy, I'ma like ooh la, ooh la, ooh la, ooh la. You got it going on, you got it going on, oh yeah. Let's get it on now, let's get it on now. Give me that ooh la, ooh la.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 In het akkoord staat onder meer dat op termijn rekeningrijden wordt ingevoerd... en dat kinderopvang voor het overgrote deel gratis wordt. Als de coronamaatregelen worden verlengd, dreigt de NS treinen te moeten schrappen. Topvrouw Marjan Rintel zegt in het AD dat het aantal reizigers zover is gezakt... dat de NS nu kijkt naar het schrappen van spits- en nachttreinen. In het zuiden van Mexico zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een vrachtwagen die vol zat met migranten uit Midden-Amerika. Ook raakten nog tientallen mensen gewond.